Citydijkers met het NOS Journaal. De vermiste Jaden, waarvoor de afgelopen avond een Amber Alert was verstuurd... is weer teruggevonden in Den Haag. De jongen van 11 is volgens de politie in goede gezondheid. Jaden werd vrijdag voor het laatst gezien in Den Haag. Hij kwam na schooltijd niet meer thuis. Omdat de politie zich grote zorgen maakte over hem... werd afgelopen avond een opsporingsteam aan het werk gezet... Er werd onder meer gezocht bij winkelcentrum De Mall in Leidsendam omdat de jongen daarvoor het laatst gezien zou zijn. In Duitsland is in zes steden gedemonstreerd tegen de hoge inflatie en de stijgende energieprijzen. De demonstranten willen dat er meer geld van de overheid komt voor de lagere inkomens. Het Duitse parlement keurde gisteren nog een steunpakket van 200 miljoen euro goed... maar dat is volgens de demonstranten niet genoeg. De medeoprichter van energiedrankproducent Red Bull, Dietrich Mateschitz, is overleden. De Oostenrijkse ondernemer richtte het bedrijf op in de jaren 80... samen met een Thaise investeerder. Die had in Thailand al een energiedrankje op de markt gebracht met de naam Rode Stier. Samen maakten ze het geschikt voor de westerse markt. In 2005 stapte Red Bull met een eigen team in de Formule 1... waarvoor Max Verstappen dit in vorig jaar het wereldkampioenschap pakte schiets was al enige tijd ernstig ziek. Hij was 78 jaar. Ferrari-coureur Carlos Sainz start bij de GP van de Verenigde Staten vanaf pole position. Formule 1 wereldkampioen Max Verstappen start vanaf plek 2. Ferrari-coureur Charles Leclerc zette de tweede tijd neer tijdens de kwalificatie... Maar Leclerc wordt 10 plekken teruggezet... omdat hij al voor de zesde keer dit seizoen een nieuwe motor en turbo in zijn auto liet monteren... waar er maar drie zijn toegestaan. Het weer, het is droog bij minimaal een graad of 9, met mogelijk wat mist in het noorden.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 op 106.9 FM. i I've seen the dark Dat is omdat ik ook anders ben. Ik kan niet altijd komen naar je toe. Waarom begrijp jij niet waarom je krent? Trappagaas, ik ben niet zomaar op stap. Ik zoek pap, zoek wapen.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 Say me there for you, cara. Ah. And if not, you price be that. I feel like to see ya. I never traded you for nothing. This love will make, me the jack machine. Without you, I'm not free to love.